D66 Tweede Kamerlid Dijkstra. Zo wilden de partijen meer duidelijkheid over de positie van nabestaanden. Als de orgaandonorwet door de Eerste Kamer wordt aangenomen... gaat het nog ruim twee jaar duren voor die wordt ingevoerd. In het debat zei minister Bruins voor medische zorg... dat die kan ingaan in juli 2020. Volgens Bruins is er een langdurige voorlichtingscampagne nodig. Een van de verdachten in het decembermoordenproces, oud-militair Boerenveen, heeft om vrijspraak gevraagd. De openbaar aanklager eist 20 jaar cel wegens betrokkenheid bij de marteling en executie van 15 tegenstanders van het regime Bouterse. Volgens de advocaat van Boerenveen is er geen bewijs. Ook de hoofdverdachte, president Bouterse, vraagt om vrijspraak. De politie onderzoekt de dood van een Poolse vrachtwagenchauffeur dit weekende in Moerdijk. De politie denkt dat hij is mishandeld. De Pool werd zondag bewusteloos gevonden in zijn truck. Hij overleed in het ziekenhuis. Minister Wiebes heeft mensen met aardbevingsschade gerustgesteld. Ze krijgen hun schade vergoed, ook al betaalt Shell niet meer mee aan de schulden van de NAM. Afgelopen week einde ontstond verontwaardiging. Toen bleek dat Shell niet meer voor de schulden van de NAM verantwoordelijk is. In een brief aan de Kamer zegt Wiebus dat dat gaat over schulden door contracten en niet over aardbevingsschade. De Amerikaanse acteur Mark Selling, bekend van de tv-serie Glee, is dood aangetroffen. Volgens Amerikaanse media heeft hij zelfmoord gepleegd. De 35-jarige Selling stond vorig jaar terecht voor het bezit van kinderporno.